spoedige start. Dit is dooral Negens met het NOS-journaal. Bij het station van Oldenzaal is de internationale trein naar Berlijn stilgezet en ontruimd. Volgens spoorbeheerder ProRail is dat gebeurd vanwege een dreigbrief. De politie onderzoekt de trein op explosieven, zegt ProRail. De politie in Oldenzaal spreekt van een verdachte situatie, maar geeft verder geen details. Het is niet bekend hoeveel reizigers in de trein zaten. Twee van de vier mannen die zondag in Rotterdam werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij terrorisme blijven twee weken vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris beslist. Het gaat om een man van 21 uit Vlaardingen en een zweet van 29. Twee andere verdachten werden gisteren weer vrijgelaten. Er was geen concrete aanwijzing voor een aanslag. In de woningen van de vier mannen zijn geen wapens of explosieven gevonden. Bij een aanslag in Kabul zijn 36 doden gevallen en bijna 40 mensen gewond geraakt. IS heeft de aanslag opgeëist. Er ontplofte een bom in een persbureau en een cultureel centrum in het Sjiitische deel van de Afghaanse hoofdstad. Op dat moment was er een discussiebijeenkomst van studenten aan de gang. Onder de slachtoffers zijn ook journalisten, vrouwen en kinderen. Nadat er mensen te hulp waren geschoten, ontplofte voor het pand in Kabul nog twee bommen. De Oekraïense vrachtwagenchauffeur die vlak over de grens bij Venlo een Duitse politieagenten doodreed, had te veel gedronken. De Duitse politie stond de vrachtwagen langs de snelweg op te wachten omdat hij in Nederland al opviel door het rijgedrag. De truck reed in volle vaart in op de politieauto die honderden meters werd meegesleurd. De agenten van 23 overleed ter plaatse. Twee andere agenten en de vrachtwagenchauffeur raakten gewond. De chauffeur zit vast. Het weer geregeld zon, vooral in het noorden een enkele winterse bui nog. Het wordt 4 of 5 graden. Morgen regen, overgaand in natte sneeuw of sneeuw. Het is dan iets boven nul.